En dat mag niet. Die afspraken gingen over de prijzen van obligaties, leningen die worden uitgegeven door bedrijven of de overheid. Het onderzoek loopt nog, maar als het allemaal blijkt te kloppen moet Rabobank flink de portemonnee trekken, zegt mijn collega Nina van de economieredactie. Het gaat ze gewoon heel veel geld kosten. Dus er hangt een eh, flinke boete boven het hoofd. In het meest extreme geval kan het oplopen tot 10% van de jaaromzet van een bedrijf. Eh, nou, ik heb even zitten rekenen en in het geval van Rabobank gaat dat eh, mogelijk maximaal om zo'n 2 miljard euro. Het is niet de eerste keer dat Rabobank in het nieuws komt door een schandaal. De bank moest in eerdere affaires al honderden miljoenen betalen. Cacao, koffie, soja, papier en rubber. Producten waarvoor bossen zijn gekapt mogen straks niet meer de EU in. Is besloten in Brussel. Is het Wereld Natuurfonds blij mee. Want bedrijven die zulke spullen naar Europa willen brengen... moeten dan bewijzen waar het precies vandaan komt. Door aan te tonen waar het vandaan komt... kan vervolgens gecontroleerd worden of er in dat gebied ontbossing heeft plaatsgevonden. En daarmee eh, ja, voorkomen we dus dat die producten gelinkt aan ontbossing... nog in Europa verkocht kunnen worden. Maar het is nog niet genoeg voor milieuorganisaties. Zij vinden dat niet alleen bossen onder de nieuwe regels moeten vallen... maar ook plekken als savannes en veengebieden. En veel boze Marokko-fans op social media. Ze kunnen geen kaartje meer krijgen voor de achtste finale wedstrijd tegen Spanje. Straks om 4 uur. De meeste zijn al opgekocht door mensen die er veel geld voor betalen. Soms wel duizend dollar. Deze supporters uit Nederland hadden geluk. Ik heb eh, vrijdag om een uur of negen ticket kunnen bemachtigen. En eh, de volgende dag eigenlijk heb ik hem gelijk binnen. Maar ik vind het wel sneu voor de andere Marokkanen. Want je wilt toch een wedstrijd bijwonen. Zeker na zoveel jaar. En dan heb je geen kaartje. Ja, van tevoren moet je dat geregeld hebben. Mhm. Ja, dus eh, voordat we hier naartoe zijn gekomen hebben we voor de achtste finale al iets geboekt. Maar de meeste Marokkanen hebben jammer genoeg nog geen ticket. Het voor het eerst sinds 1986 dat Marokko een achtste finale van een WK speelt. Het weer, af en toe zon, af en toe een bui, 4 tot 8 graden. En morgen ook weer neerslag, dan ook weer kans op natte sneeuw. En het wordt dan een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, in de Koentunnel richting het zuiden. Reken op 10 minuten aanvertraging vanaf afrit Landsmeer.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 Time get to know you, that's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Poppin' my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? Yeah, everybody it that be living it up, we said. What I do. And all my ladies that be giving it up, uh. What you do. To everybody that be living it up, we said. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. Love. Ladies wanna hold a name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. Cause it's on when I'm home, like it's song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must we hit it off at first sight like love jones. Many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing dope nuts and guts. Then I open it up on the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. to everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh, love come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right live your life. Love you so sexy, I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happened. Homegirl got eluded, uptight, turned off the lights started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I do ain't a good night if you don't act right like Teddy P. Let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, oh. What you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my oh. Love. Come on. To everybody that be living it up, we say what living it up. Oh. What do To everybody that be living it up, we say. What <laughs> do I do? And all my ladies that be giving it up. Oh. Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right.